Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De kleine onderwijsbond Leraren in Actie roept alle leraren in het voortgezet onderwijs op om de eerste drie dagen na de kerstvakantie te staken. De bond is het niet eens met een wetswijziging van minister Van Bijsterveld. Die wil de zomervakantie een week inkorten en het aantal lesuren op 1040 houden. Eerst was Van Bijsterveld nog van plan dat terug te brengen naar 1000. Leraren in actie zegt dat er meer lessen worden gegeven voor hetzelfde salaris, terwijl de werkdruk al te hoog was. Dat zou leiden tot een leegloop van de sector. De vakbond hoopt dat de Eerste Kamer de wet tegenhoudt. Ook de grootste lerarenbond AOB zint op acties, maar het is nog niet duidelijk hoe die eruit gaan zien. In Italië wordt de pensioenleeftijd met ingang van volgend jaar verhoogd. Die voor mannen gaat direct van 65 naar 66 jaar die van vrouwen gaat in stappen van 60 naar 66. Ook worden de mogelijkheden voor vroeg pensioen drastisch beperkt. Tot voor kort konden veel Italianen al op hun 57ste stoppen met werken. Bij de presentatie van de pensioenmaatregelen barstte verantwoordelijk minister Elsa Fornero in huilen uit. De maatregelen maken deel uit van een pakket van 30 miljard euro aan bezuinigingen en lastenverzwaring in Italië. Onderdeel daarvan is ook dat de BTW wordt verhoogd en dat huizen, boten en auto's zwaarder worden belast. Bij de parlementsverkiezingen in Rusland heeft de regeringspartij Verenigd Rusland een groter verlies geleden dan verwacht. Na het tellen van twee derde van de stemmen staat de partij van Poetin en Medvedev op 50 procent. Mogelijk heeft het in feite nog slechter gedaan, want er lijkt op grote schaal sprake te zijn van intimidatie.